Dit is Doral met het NOS-journaal. Corruptie, dat zei hij in Nieuwsuur. Uit die enquête van de Nederlandse politiebond blijkt dat driekwart van de politiemensen vindt dat door de reorganisatie bij de politie de dienstverlening aan de burger is verslechterd. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn. Bouwman geeft toe dat de reorganisatie minder voortvarend gaat dan hij had verwacht, maar we zijn pas halverwege, zei hij. Het kabinet stuurt vandaag nog een brief naar de Tweede Kamer met een uitleg over het belastingplan. Afgelopen avond was er overleg tussen coalitiepartijen VVD en PvdA en vijf oppositiepartijen over die plannen. Na afloop waren de coalitiepartijen optimistisch. De oppositiepartijen die bij het overleg waren, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, wilden geen inhoudelijk commentaar leveren op het gesprek en de uitgelekte plannen. Die leveren een werkend gezin een gemiddeld belastingvoordeel van 800 euro per jaar op. Gedetineerden hoeven waarschijnlijk toch geen eigen bijdrage te gaan betalen voor hun verblijf in de gevangenis. In de Tweede Kamer is er genoeg steun om gevangenen 16 euro per dag te gaan vragen, maar in de Eerste Kamer ontbreekt die. Het plan zal daardoor stranden. Tijdens een debat in de Tweede Kamer bleek afgelopen avond dat oppositiepartijen CDA, D66 en SP, nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, tegen zijn. De coalitiepartijen VVD en PvdA en oppositiepartij PVV zijn wel voor het vragen van een eigen bijdrage. Het statiegeld op grote plastic drankflessen blijft bestaan, zo melden bronnen in Den Haag. De afschaffing zou niet doorgaan omdat de verpakkingsindustrie volgens staatssecretaris Mansveld zijn afspraken niet nakomt. Komt verder een proef met het inzamelen door verenigingen en scholen van flesjes en blikjes waar geen statiegeld op zit.